Dik de Hark met het NOS Journaal. Het opnemen van vingerafdrukken in het paspoort is te haastig ingevoerd. Dat concludeert hoogleraar Becker, die in opdracht van minister Spies de invoering van het biometrisch paspoort heeft onderzocht. De technische moeilijkheden lijken te zijn onderschat, meent Becker. En ook liep bij de invoering de samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie niet soepel. De Argentijnse regering roept bedrijven in het land op om te stoppen met het importeren van goederen uit Groot-Brittannië. Het zou een protest moeten zijn tegen de Britse aanwezigheid op de Falklandeilanden. Argentinië en Groot-Brittannië ruzie al jaren over de eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Ze zijn in de bezit van Groot-Brittannië, maar Argentinië maakte aanspraak op. 30 jaar geleden voerden de twee landen een oorlog over de Falklandeilanden. De laatste tijd zijn de eilanden voor de Argentijnse regering weer een belangrijk onderwerp. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat een man uit Westkapelle in Zeeland de afgelopen 30 jaar met veel meer tienerjongens ontucht heeft gepleegd dan eerder gedacht werd. De verdachte van 60 werd in september gearresteerd nadat er twee aangiftes tegen hem waren gedaan. Slachtoffers zijn jongens van 14 tot en met 17 jaar. Tientallen jaren geleden is de verdachte veroordeeld voor ontucht. De man uit Westkapelle zit voor onderzoek in het Pieterbaancentrum. Centrum. Chemiebedrijf DSM heeft een goed jaar achter de rug. De omzet van het bedrijf steeg met 11%, de winst viel fors hoger uit en steeg met 61% naar 814 miljoen euro. Vooral de vitaminedivisie van DSM deed het goed. Het bedrijf heeft wel last van de hoge grondstofprijzen en de slechte wereldeconomie. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft de voorverkiezing in zijn thuisstaat Michigan gewonnen. Hij eindigde met een kleine voorsprong op zijn rivaal Rick Santorum. Er waren ook voorverkiezingen in Arizona. Daar boekte Romney een ruime overwinning. De verkiezingen in Michigan en Arizona zijn een belangrijke opmaat voor Super Tuesday volgende week. Dan wordt er in tien staten gestemd en zijn er veel gedelegeerden te winnen. Het weer nog, eerst nog bewolkt, nevelig en hier en daar mist. vanmiddag vrijwel overal droog. wordt 9 graden aan zee en een graad of 13 in het binnenland. Morgen weinig verandering, vrijdag is er meer zon. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A4, Amsterdam richting Den Haag bij zoeterwoude Dijk 2 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Alfred Haardem-Zuid en Knopende Raasdorp 3. A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen 3 kilometer.